nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Juri Stubinitski met het NOS-journaal. VVD-prominent Robin Linschoten denkt dat het nieuwe kabinet... het plan voor een inkomensafhankelijke zorgpremie zal aanpassen. De inkomenseffecten kunnen niet zo significant afwijken. Dat kan niet de uitkomst van deze maatregel zijn... zei de oud-staatssecretaris in Nieuwsuur. Linschoten sprak over een schoonheidsfoutje... nog voordat het kabinet maandag op het bordes staat... De nieuwe fractievoorzitter van de VVD, Zeilstra, zei gisteren dat de hele fractie achter de afspraken in het regeerakkoord staat. Hij noemt de inkomensafhankelijke zorgpremie een pijnlijke maatregel die de fractie met opgeheven hoofd zal uitleggen. In de Verenigde Staten is het dodental van orkaan Sandy opgelopen. Zeker 88 mensen zijn omgekomen, van wie 38 in New York City. Waarschijnlijk loopt het dodental verder op. Politie verwacht vooral nog slachtoffers te vinden in delen van Staten Island, waar voor zover bekend 19 doden vielen. De autoriteiten hebben een grote hulpactie op touw gezet. Zo worden de komende dagen in New York 1 miljoen maaltijden en flesjes water uitgedeeld aan stormslachtoffers. Sandy kostte in het Caribisch gebied aan bijna 70 mensen het leven. In Canada vielen twee doden. De Britse politie heeft opnieuw een bekende Brit opgepakt... in verband met het misbruik van minderjarigen... door de BBC-presentator Jimmy Savile. De 69-jarige komiek en acteur Freddie Starr... wordt beschuldigd van het betasten van een meisje van 14... in een kamer waar ook Savile was. Eerder werd de Britse popster Gary Glitter al opgepakt... in verband met de omvangrijke misbruikzaak. Op dit moment hebben zich ongeveer 300 slachtoffers... van de inmiddels overleden Savile gemeld. Het weer, vooral aan de kustbuien, ook ochtends aan de kustbuien...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 It's enough for this one. beat some time with your It's enough to make kings and vagabonds believe. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 I'm star. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 op aan Gangnam Style.